11 uur. Frits Emmelkamp met het NOS-journaal. Bij een grote stalbrand in Biezenmortel in Brabant... zijn meer dan duizend varkens omgekomen. Eerder leek het erop dat er nog 2000 dieren gered konden worden... maar dat is niet gelukt. De drie stallen waar de varkens in stonden... worden door de brandweer als verloren beschouwd. De brand is inmiddels onder controle. Veel containers die overboord sloegen van het megaschip MSC Zoe zijn kapot gegaan... Op sonarbeelden van de Eemschul en de vaargul boven de Schelling is te zien dat er onder meer stukken container, auto-onderdelen en schoenen op de zeebodem liggen. De MSC Zoe verloor begin vorige maand bijna 300 containers in zee boven de Waddeneilanden. Een deel van de vracht spoelde aan op de Wadden. De vakbonden zijn boos over het besluit van het kabinet om de pensioenplannen eenzijdig door te voeren. De bonden stellen dat minister Koolmees van Sociale Zaken... niet genoeg oog heeft voor de dreigende daling van pensioenen... voor miljoenen mensen. Werkgeversorganisaties zijn wel te spreken over de pensioenplannen van het kabinet. Ze zijn onder meer blij dat Koolmees aan de slag wil gaan... met de invoering van de persoonlijke pensioenpotjes. De vakbonden zijn daar juist falikant op tegen. Volgens de bonden leiden tot pech- en geluksgeneraties... en zouden de totale pensioenopbrengsten ruim 8% lager uitvallen. 1,2 miljoen mensen zijn dit jaar van zorgverzekeraar gewisseld. Dat komt neer op 7% van het totaal aantal verzekerden. Begin januari gingen de verzekeraars nog uit van 1,1 miljoen overstappers. Dat aantal is dus toch toegenomen en dat komt doordat de zorgverzekeraars toen nog niet alle wijzigingen hadden verwerkt. Mensen konden tot 1 januari hun verzekering opzeggen en hadden tot vandaag de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. Het weer, buien met kans op sneeuw, vooral in het oosten van het land. De kans op gladheid is daarbij groot.